Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Rusland eist dat Oekraïne zich terugtrekt uit alle regio's die de Russen claimen. pas dan is Moskou bereid om over een wapenstilstand te praten. Dat zegt een Oekraïense functionaris die gisteren in Istanbul betrokken was bij de onderhandelingen met Rusland. De Russen zouden ook eisen dat de vijf regio's die het in Oekraïne geheel of gedeeltelijk bezet... internationaal als Russisch worden erkend. Ook zou Oekraïne een neutrale staat moeten worden zonder leger. Oekraïne zegt dat Rusland duidelijk geen vrede wil en dringt aan op strengere sancties. In het Zwitserse Basel is de finale van de 69e editie van het Eurovisie Songfestival bezig. Noorwegen mocht als eerste van de 26 deelnemende landen optreden. De Nederlandse inzending Cloud is de twaalfde deelnemer van de avond. Het laatste optreden is van Albanië, zo tegen half twaalf... waarna de inwoners van alle deelnemende landen hun stem kunnen uitbrengen. De winnaar van het Eurovisie Songfestival wordt waarschijnlijk rond 1 uur bekend. In het middenwesten van de VS hebben zware regen en tornado's aan zeker 23 mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond, ook is er veel schade. In het gebied rond de grote meren kwamen meer dan 100.000 huishoudens zonder stroom te zitten door omgevallen hoogspanningsmasten. De Amerikaanse Weerdienst waarschuwt voor nog meer noodweer in het gebied met hagel, onweer en tornado's. Boomkwekers en hoveniers maken zich zorgen over het grote aantal meikevers dit voorjaar. De larven van de meikevers, engerlingen, vreten aan de wortels van gras, planten en bomen... die daardoor veel trager groeien of doodgaan. Bij Omroep Gelderland zeggen, zegt een boomkweker dat hij zeker 20% minder omzet door de engerlingen. Het bestrijden van de meikever is erg lastig. Het weer, toenemende bewolking, later vannacht weer opklaringen. Het koelt af naar zo'n 5 graden in het noorden tot een graad of 10 in het zuiden. Morgenochtend flink wat zon, maar later stapelwolken en een kleine kans op een bui.